Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland wil niet dat Israël de dichtbevolkte Palestijnse stad Rafah gaat binnenvallen. Doet het Israëlische leger dat toch, dan gaat het kabinet nadenken over mogelijke sancties. Dat vertelt politiek verslaggever Wilco Boom. Het geduld begint eh, op te raken in Den Haag. De Nederlandse regering stelt zich tot nu toe net als de Verenigde Staten behoorlijk welwillend op richting eh, Israëlische regering. Maar ja, naarmate dit langer duurt en er in Gaza steeds meer burgerslachtoffers vallen, begint dat toch eh, te veranderen. ja, en met dat dreigement om Rafah binnen te vallen overschrijdt de regering Netanyahu een grens, vindt het kabinet. En vandaar dus dat Rutte gisteravond opeens met dit dreigement tegen Israël kwam. Hoe die sancties eruit uit zouden zien als Israël toch binnenvalt in Rafah is nog niet duidelijk. Het treinverkeer rond Schiphol ligt zo goed als plat. Er rijdt bijna niks door een wisselstoring. Eerder dacht NS dat de problemen nu al voorbij zouden moeten zijn... maar inmiddels houden ze half tien aan. Schiphol is een belangrijk knooppunt op het spoor. Daarom kan je ook op andere plekken last hebben van de storing. En BOA's zijn boos over alle nieuwe taken die ze er steeds maar bij krijgen. De vakbond zegt tegen de Telegraaf dat het ene na het andere plan wordt gelanceerd zonder overleg. Zo moeten handhavers sinds kort toezicht houden in bossen om overlast tegen te gaan. En willen gemeentes dat BOA's meer verkeerscontroles gaan doen... terwijl ze nu al tot over hun oren in het werk zitten, zegt de bond. En zoete aardappelen uit Flevoland krijgen een tweede leven als biertje. Het gaat om knollen die niet mooi genoeg zijn om te verkopen. Maar bij deze Zeeuwse brouwerij weten ze er wel raad mee retail vraagt nou eenmaal om hele specifieke gewichten, lengtes, eh, rechtdoor, eh, niet linksaf, niet krom. Dus eh, dat is de reden dat ze eruit vallen. En het vaak kan dat hele grote, kunnen hele grote aantallen zijn. Van de zoete aardappel maken ze een DIPA, een Double India Pale Ale. Het wordt een hoppig, stevig biertje met een alcoholpercentage tussen de 7 en 9,5 procent.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 Dat is de FM-frequentie. En u hoort het, ik ben nog steeds de week aan het doorzagen voor u. En ondertussen, luisteraars, verplaatsen wij ons naar het strand, want daar is het gezellig. Daar is het echt super gezellig. Ik ga u daar echt getuige van laten zijn. Let op. troubles will be out of reach. On the beach, you can dance to a rock and troubles will be out of reach on the beach. Ooh, yeah, this is fun. Ooh, won't you tell me I'm the one you're gonna dance with? you're gonna dance come on everybody, stamp your feet on the beach. Nou, dat zou je niet erg horen. I'm yesterday man. geleden, gisteren. I was, uh, of I'm her yesterday man. Ik ben haar eh, vriendje, haar mannetje eh, van, van gisteren. Maar ik ben niet van gisteren hoor. Let op luisteraar, ik ben niet van gisteren. Ik ben uh, hoogbejaard. Nou ja, hoog. Nou ja, 76. Is dat oud? Nou, duvel is oud. It's the love and things you do tijdens de lente en de winter en de zomer en alle seizoenen. van. Ik word er zo vrolijk van. The Marmalade. Love and Things. Nou, ik wil, eh, vandaag wil ik alleen maar prettige dingen voor u doen, luisteraars. Goede muziek draaien. En dat is ook natuurlijk het geval wanneer ik een, eh, een nummer opzet van Fleetwood Mac.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 She's a lady. Even een mooie tussendoor. The Hollies, he ain't heavy. He is my brother. The road is long. spannende tekst, vind ik. En, eh, mooi gezongen natuurlijk door de Hollies, groep uit de jaren 60. Maar eh, die zijn nog eh, ver in de jaren 70 doorgegaan met hits maken. Hoor. Dus dat is, en die kan ik altijd draaien, want dat is altijd goede muziek. De Hollies. Geldt ook voor de volgende. Kenny Rogers en Ruby. Painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, Don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Take your love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around. Alsjeblieft, Ruby, draai om. Meisje, kom weer naar huis. Want je eh, kan zo'n mannetje in zo'n rolstoel niet eh, eenzaam en verlaten. Daar in dat eh, grote kille huis laten zitten. Blijf luisteren naar Duifzaag de Week Door. Blijf luisteren naar de radio. De, de, de chorus die maken een beetje reclame voor mijn luisteraars. Nou, dat is mooi. It's late at night and I'm feeling down. There are couples standing on the street sharing summer kisses and silly sounds. So I step inside. om naar de radio te blijven luisteren... dan eh, kan je ook gaan genieten van een stukje cabaret. En dat doen we met onze Toon Hermans. Uh, als Toon wil tenminste hoor, ik heb hem gebeld, maar nee. Eh, en ik heb dat nog. als ik met vakantie ga, dan ga ik altijd naar Frankrijk. La douce France. En dan moet ik u eens wat, wat vragen. Als u nou met vakantie gaat, wat doet u? Neemt u veel mee? Ik ben erom bekend dat ik weinig meeneem. Weet je wat ik meeneem? Als ik met vakantie ga, ik neem haast niks mee. Ik kan precies zeggen. Ik neem mee twee broers. Eh, ja, twee broers, die gaan altijd mee. Dan heb ik bij me een koffertje, of zo groot. Dan heb ik bij me een net. En dat is alles. Dat is alles, meer heb ik niet bij me. En dat net, dat kun je, dat kun je in je zak stoppen. En dat kun je zo uitvouwen. Nou, als ik dan aankom in Frankrijk of waar ik ook ben... dan hang ik dat net tussen twee bomen en dan ga ik er heerlijk in liggen. Dan had ik de laatste keer had ik een beetje pech. Want eh, waar ik daar was... Waar? Was u daar ook dan wel? Ja, daar waren geen bomen, nee. Maar ja, dan heb ik die twee broers, dus dus nog niet... En dan houden we omst de beurt het netje vast. Nee, maar mensen, ik vind het zo fijn. Frankrijk is zo'n heerlijk land nog. Daar geurt de aarde nog zo naar de Franse parfum. Hè? Naar de oerparfum. Heerlijk, ik hou van Frankrijk. Als ik hier in Carré, ik heb hier, weet ik veel, tien weken gespeeld al. En, en als ik een weekend vrij ben, hup, dan ben ik weg. Dan vlieg ik, dan vlieg ik naar, eh, vlieg ik naar Frankrijk. Vliegt u ook? Nou, ik vlieg ontzettend veel, maar mag ik wel zeggen. En ik vind het leuk, dat vliegen, maar ik vind het wel eh, vermoeiend toch. Als ik zo'n heel stuk moet vliegen, dan... Eh, ja. een klein stukje vind ik niet erg, maar als ik zo'n lang stuk moet vliegen, dan... Dan krijg ik toch pijn in mijn armen. Heen gaat nog, maar dat hele eind terug moet vliegen. Als ik dan hier druk, hè. Ja, dan ga ik lekker naar, naar Schiphol en dan laat ik me vliegen, want daar staan de vliegtuigjes klaar. En dat is ook fijn, En mensen zeggen, weet je wat ik nou zo fijn vind? Bij dat vliegen, dan ga je daar even zitten in de vertrekhal. Eh, gezellig, zo met je koffertje, met je broers in mijn geval dan. Hè. En dan zit ik daar eventjes en dan wordt er afgeroepen door de luidspreker. Passagiers, heel op over de kijk, slaat op op. de kijk, maar slaat op op. Mijn neus blijft altijd op. Dat hij op, op, gelijk aan. Dank u wel. Nou, dat doe je dan. Eh. nou, dan ga ik naar het vliegtuig met mijn koffertje. En dan vind ik, weet je wat ik het mooiste vind? In het vliegtuig de stewardessen. Ja. Vind je niet? De stewardessen. Oh, die vind ik mooi. Er is er nooit eentje bij. Wat, oh, nooit. En ze zijn niet alleen uiterlijk mooi, maar ze zijn ook eh, very intelligent. Yes, very intelligent. En ze zijn, spreken hun talen virtuoos. Er was er een bij mij en die kon in, eh, in zes verschillende talen kon die nee zeggen. Ja, nee, dat kunnen ze wel eens nodig hebben, hè. Dat kunnen ze wel eens nodig hebben. Want ik kan er wel eens eentje uit willen, hè. Met haar bedoel ik, hè? Oh, u dacht eruit willen? Ja, dat kan altijd. Je kunt eruit als je wil, maar je slaat een rotfiguur het grond Dat moet je niet doen. Het is toch leuk in zo'n vliegtuig, mensen. Er is een leuke sfeer, hè? En je wordt bediend, gezellig en uh, er is alles. Vond ik zo leuk. Ik had een leuk eh, gesprek met, eh, met de stewardess. en... Ja, toen zegt ze tegen me, zegt ze, bent u meneer Hermans? Ik zeg, eh, ja mevrouw. Toen zegt ze, goh wat leuk. Toen zegt ze, eh, zou je misschien in het vliegtuig een, eh, een liedje willen zingen? Ik zeg, ja waarom niet? Ik, ik, zit toch bij de vleugel, dus dat komt best. En, En toen heb ik in het vliegtuig heb ik een liedje gezongen. Voor het eerst van mijn leven. Ik moet zeggen, dat, ging heel goed. Ik heb nooit geweten dat ik zo hoog kon zingen, maar dat ging heel slecht. Toen zegt ze, wat kan ik voor u doen? Wat wilt u hebben? Een kopje thee of een glaasje cognac? Ik zeg, nog in mij maar een kopje cognac. En, eh... maar gezellig, weet je, leuk. Ik had alleen nog wat willen eten, maar dat ging toevallig niet. Er was in het vliegtuig was geen... Uh, eh, dan kun je toevallig niet eten. Op die vlucht eh, ging dat niet. Ja, misschien had het ook wel gekund, maar ik denk, oh, laat me maar niet aandringen. Nee, ik hoorde naast me iemand zeggen, de cockpit. Ik denk, nou, dan ga ik ook niet. maar mensen, wat ik eigenlijk vertellen wou, dat was dit. Kijk, met dat vliegen ben je er zo. Ik heb in Frankrijk heb ik een adresje. En daar ga ik bijna elk jaar naartoe. Gezellig zeg, een herberg. Een eenvoudige herberg. Nou ja, het is een heel klein ding. Als het regent zetten ze het binnen. Het is een ding van niks. Ja, het, het mag geen naam hebben. Als je me zegt hoe heet het, dan weet ik het niet, want het mag geen naam hebben. Het is een gewoon dingetje. Ergens in de Franse Provence een wit huisje, auberge. Dat is alles wat erop staat. Auberge. Een herberg. Is van een Franse mevrouw, van een aubergine. En dat is een... Eh, ja. Barbara heet ze. Een schat van een mens. Een schat van een mens. Een typische uh, Française. Heel joyeus. En eh, niet op de mondje gevallen. Hè. Nou ja, één keer is ze toen... ja, toen is het toch op de mondje gevallen één keer. Dat vond ik wel lelijk, want dat... Uh, Zo'n lip had ze meteen. Hè? Dat zag er lelijk uit. Hè? Ze zei ook zelf, uh, j'ai tombé. Hè? Ik ben gevallen, j'ai tombé. J'ai tombé sur ma petite bouche. Nou, ze had zo'n bouche. Nou, ik schrok, ik schrok. Ik zeg, eh, hoe is dat gebeurd? Hè? In het Frans dan, hè? Ik zeg, hoe is dat gebeurd in het Frans? Ik zeg... Eh, ik zeg, comment ça, ça, c'est ça ça, c'est ça is een robot maar Ja, comment c'est ça ça. Nou, ik weet niet hoe het eh, gebeurd is, luisteraars. Maar eh, ja, er is wat aan de hand geweest daar eh, in Frankrijk. En we worden even onderbroken. Maar we gaan, we gaan gewoon nog even luisteren toen zegt ze, een roe, een roe, een roe. Een losse roe, hè. En... Eh, maar ja, een dag later was het over. Oh, het is een leuk mens. Ja, ik kom er al jaren. Ik ben er als kind in huis. En dat vind ik zo gezellig. Als ik er, eh, als ik er logeer, dan, komen ze s morgens ze mezelf wekken. ik mezelf wekken. Typisch Frans. Dan klopt ze op mijn kamer en dan roept ze Antoine. en dan roep ik entree. Hm? En dan komt ze de kamer binnen en dan legt ze een eitje. Nee, dat is typisch Frans. S'morgens leggen ze een eitje eh, sur le plateau. Compris? le plateau, le, oui, euh, le plateau, le petit déjeuner, het ontbijt, avec un œuf. heb, heb je het? Een œuf, dat is een ei. Wist het niet? Nou, ik wist het ook niet. Nee, ik wist het ook niet, maar ik herkende ze. Ja, ik herkende ze. Ik zag die witte dingen, toen denk tussen eieren zag het duidelijk. Ze zijn boven een beetje smaller. Dan lopen ze een beetje breed uit. Van onder zijn ze breed en van boven spits. Of je moet ze zo houden natuurlijk. Hè. Maar dat noemen de Fransen ANF. Ik vind het leuk klinken, ik vind het leuker dan hij. Maar ik vind ei zo ordinair, vind je niet? Hij legt een ei. Ik vind ordinair, een ei vind ik niks. Maar ANF... hè? Dat hebben wij toch zo sterk in Holland. Die korte woorden, die kribbige woorden, hè. Een kip. Dat vind ik ook niks. Vind je dat nou wat, een kip? De Fransen zeggen, een poel. Er zit meer kip aan, dat is gewoon... Vind ik? Een poel. Een kip die voetbalt. Een voetbalpoel. Dat klinkt leuk, een voetbalpoel. Vind Ik vind die korte woordjes, daar vind ik niks. Kip, ei. Ik vind ei vind ik helemaal niks. Ik vind, dat komt er ook zo hard uit, hè. Nee, vind je niet? Een ei. Maar, Wat eh, eh. het verschil? Een ei. Een ei. Eh. Dat lijkt me ook voor de kip zelf. Lijkt me... Het legt even makkelijker. Vind je zelf niet? Als u nou moest leggen, wat zou u liever leggen? Enough? Of nee? Enaf natuurlijk. William Shakespeare heeft het al zo mooi gezegd. Enough is enough. Ja, mensen, u, moet zich niks voorstellen. U moet niet denken, nou, dat zal dan wel een hele chique herberg zijn van binnen. Maar het is het ook niet. Het is heel gewoon zand op de vloer, eh, lampetkannen. Je moet zelf buiten water gaan halen, maar het is wel goed water. Het is het ouderwetse water nog, dat is nog drijfnat hoor. Echt goed water, weet je wel. Maar het is niks bijzonders. De, kamers zijn heel gewoon en de, de nou ja, keuken, toilet, toiletten zijn ook niks toen heel gewoon. Omdat ze altijd zeggen, de Franse toiletten zijn zo mooi. Nou... Eh, ik zie het er niet aan af, moet ik zeggen. Nee, laag bij de grond zou ik zelf zeggen. Ik vind het helemaal geen chique toilet. De Amerikanen, Amerika, die hebben chique toiletten. Die, hebben niet eens meer brillen. We hebben allemaal contactlenzen op het ogenblik. Oh, dat vond ik zo gezellig toen ik de laatste keer in de herberg was. Toen eh, kwamen er een paar Hollandse dames binnen. En toen zegt een van die dames tegen me, zegt, bent u meneer Hermans? Ik zeg, ja mevrouw. Toen zegt ze, mag ik me even voorstellen? Ik zeg, ja, gaat u gang maar. En eh, toen zegt ze, ik ben mevrouw de Boer. Ik zeg, nou, ik vind het goed. En eh, ja... Het maakt niks uit of het nou mevrouw de Boer is of een ander. Dat maakt dus mij om het even. Ik bedoel, een vrouw is een vrouw en een man is een man. En ik zit daar toevallig, net in mijn plaats, en er ook een ander zit. En die zeg ja, god, hè, wat een tamtam maken. Want er komt iemand binnen, mevrouw de Boer binnen. Mevrouw Smit binnen, mevrouw Reuzelaar, mevrouw Brabeluis komt binnen. Mevrouw Truidenvlees heeft gezegd, hè, daar zit u nou. Ik zeg, ja, god, dat ik een blijven. Ik zeg, maar strobbelen, weer wat denken van me. Dan zullen ze afladen, ze maar een wijnstraat op troppen ruiken. Eh. En komen eindelijk alles ja, Toon Hermans. Hij gaat nog even door, luisteraars. Maar we gaan even genieten weer van een stukje muziek. Naina Simone. My baby just cares for me. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares my baby don't care for cars and races for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Leave not be the star, and even Liberace smile, Something he can't see is something he can't see. I wonder. Nina Simone, My Baby, Just Care For Me. Kijk op mijn klokje, we hebben nog zo'n 13 minuten te gaan. Dus ik kan nog een paar liedjes voor u draaien. Eh, maar dan moet ik natuurlijk wel een hele mooie uitzoeken. En eh, Nina Simone eh, vond ik zelf eh, lekker swingen. we gaan eventjes naar... even kijken hoor. Ik zal eens even, even spieken op mijn cd... wat er allemaal nog voor mooie nummers op staan. Oh ja, deze wel leuk. Dit is nummer 12, luisteraars. Dan weet u natuurlijk, eh, moet u even uw cd's uit de, uit, de, uit de kast halen. Even kijken welke nummer 12 is. Bij mij is dat eh, deze. Als het goed is. Is niet goed. Hij doet het niet. Oh oh. Wat een ramp. Nee hoor, hij wil niet. Nou, wat een wonder we hebben storing, luisteraars. We hebben, storing, hoor. Eh, ja, dat kan gebeuren. Ik, ik, ga het nog een keer proberen, gewoon. Nee, hij doet het gewoon niet. Ach, wat jammer nou. Even kijken. Moet ik een aantal knopjes, moet ik... Eh, zeg maar tot de orde roepen. En dan zou hij het moeten doen, maar hij doet het gewoon helemaal niet. Nou, dan moet ik, eh, dan moet ik eens even kijken wat ik daar eh, aan kan gaan veranderen, luisteraars dit is gewoon een, eh, een catastrofale ramp, zeg maar. Hè? En nou, dan ga ik kijken of deze het doet.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 Ik hoop dat u genoten heeft eh, van Duif Draait. Eh, zaag de week door. Ik ben er volgende week dinsdag weer met een aflevering van Tussen App en Vloed. En aankomende vrijdag samen met mijn collega Willem Bruis natuurlijk.